9 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De afgelopen twee weken is het aantal verkochte huizen met meer dan 10% gedaald... vergeleken met vorig jaar. Het aantal huizen dat in de verkoop ging daalde met 9%. De makelaars vinden die cijfers gezien de coronacrisis enorm meevallen. Volgens een woordvoerder wordt er gemiddeld gezien nog steeds boven de vraagprijs geboden. Wel zijn er minder mensen die een bod uitbrengen. Bij bezichtigingen mogen niet meer dan twee mensen samen komen kijken naar een woning. De persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge gisteravond... is op televisie door 7,5 miljoen mensen bekeken. Het extra NOS-journaal trok om 7 uur verreweg de meeste kijkers, 5,7 miljoen. Naar RTL keken 1,4 miljoen mensen en SBS 6 trok 400.000 kijkers. De topman van de HEMA is bang dat het warenhuis de coronacrisis niet overleeft. Hij heeft aan de eigenaren van de HEMA winkelpanden laten weten dat hij in april en in mei de helft minder huur gaat betalen meldt het Financiële Dagblad. Ook zijn beoordelingsgesprekken uitgesteld... waardoor medewerkers pas later in het jaar een loonsverhoging krijgen. Alle buitenlandse HEMA-winkels zijn dicht. In de Nederlandse winkels zou de omzet de afgelopen weken... met ongeveer een derde zijn gedaald. Met de HEMA gaat het al langer slecht. Sinds 2013 wordt elk jaar verlies geleden... en het bedrijf zit diep in de schulden. Afgelopen weken heeft de politie tien malafide webshops offline gehaald... waar spullen tegen het coronavirus werden aangeboden. Er werd geadverteerd met onder meer mondkapjes en testen... maar de producten werden na betaling niet geleverd. De nepwinkels waren bijna niet van echt te onderscheiden... omdat ze vaak kleken op die van de bestaande bedrijven. De Amerikaanse jazztrompetist Wallace Roney is overleden. Hij bezweek op 59-jarige leeftijd aan het coronavirus. Roney speelde met grote jazzsterren, onder wie zijn idool Miles Davis. In 1995 won Roney een Grammy Award.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 you. I should have known take a chance on ever should would have known better To lie to one as beautiful as you Yeah, should have known better To take a chance on ever losing you But I thought you don't you see?